waar drie babylijkjes zijn gevonden, is afgerond. Het Openbaar Ministerie maakte gisteravond bekend dat er niet nog meer lijkjes zijn aangetroffen. De 41-jarige bewoonster, volgens het OM de moeder, werd vorige week opgepakt. In de schuur van haar woning in Geleen werd daarna een babylijkje gevonden... en deze week vond de politie in de tuin nog twee lichaampjes. De vrouw wordt verdacht van moord of doodslag. De Taliban hebben de verantwoordelijkheid opgeëist voor de bloedige aanslag van gisteren in Pakistan. Bij een betoging van Sjiïtische moslims in de stad Quetta kwamen zeker 50 mensen om het leven. Zo'n 80 mensen raakten gewond. De Sjiïten wilden met hun betoging hun solidariteit tonen met de Palestijnen. De bomaanslag was volgens de Taliban een vergelding voor de moord op een radicale Soenitische geestelijke. Het was deze week de tweede grote aanslag van de Taliban op de Sjiïtische minderheid in Pakistan. Woensdag kwamen bij een bomaanslag in Lahore meer dan 30 mensen om het leven. In een woning in Dordrecht is het lijk van een man gevonden. De politie gaat ervan uit dat hij door een misdrijf om het leven is gekomen. De identiteit van het slachtoffer is niet bekend. Het lichaam van de man werd afgelopen avond rond 10 uur ontdekt. De politie van Dordrecht had een tip binnengekregen dat er mogelijk iets ernstigs aan de hand was in de woning. Er wordt nu sporenonderzoek gedaan. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun derde wedstrijd op het WK in Argentinië gewonnen. Tegen Australië werd het 4-1. Maartje Pauwme scoorde voor Nederland uit drie strafcorners. Het vierde doelpunt kwam van Minke Smeets. De hockeyvrouwen spelen zondag tegen Duitsland. Bij winst zijn ze zeker van de halve finales. Het weer, vannacht is het droog, minima tussen 7 en 12 graden. Overdag geregeld zon, middags in het zuiden en westen ook wat bewolking. Het wordt 18 tot 21 graden. Zondag volop zon en nog iets warmer.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 Stick with me and I'll ride with you to the end of the line. Hold my hand and I'll walk with you through the darkest night. When I smile, sinking capichita va bene. Si tu la parla miezza americano, quando si fa l'amore sotto la luna, come te vengono capi di I love you.